9 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad Boston is een conservatieve manifestatie afgebroken... na een massale tegendemonstratie van linkse groepen. Enkele tientallen conservatieven hadden zich verzameld in een park in Boston. Op de tegendemonstratie kwamen volgens de politie zo'n 15.000 mensen af. Dat protest gaat nog door. De spanningen in de VS liepen vorige week op toen linkse en rechtse demonstranten slaags raakten in Charlottesville. De trein uit Hongarije, die 18 uur stilstond bij de Duits-Oostenrijkse grens, rijdt weer. In de trein zitten honderden Nederlanders die terugkomen van het Siget-festival in Budapest. Hun trein strandde toen vannacht door hevig noodweer een bovenleiding brak. De trein komt op zijn vroegst morgenochtend om 7 uur aan op eindstation Amersfoort. Bij een treinramp in India zijn tientallen doden en gewonden gevallen... toen zes treinwagons van de rails liepen en op elkaar botsten. Een regeringsfunctionaris spreekt van 23 doden en ruim 80 gewonden. Treinreizigers slaagden er met de hulp van spoorwegpolitie en vrijwilligers in om uit de treinstellen te klimmen. Het ongeluk gebeurde ten noorden van de Indiase hoofdstad New Delhi. De gepromoveerde voetbalclub VVV lijkt prima mee te kunnen komen in de eredivisie. De ploeg uit Venlo klopte vorige week Sparta met 3-0 en was nu FC Twente met 2-1 de baas. De Limburgers hebben nu zes punten uit de eerste twee duels. De Engelse hockeysters zijn het EK goed begonnen, net als de Oranje Vrouwen. De Engelsen zijn Europees kampioen en wonnen in Amstelveen met 4-1 van Ierland. Ook België startte met een overwinning. De Belgische vrouwen spelen morgenavond tegen Nederland. De Nederlandse hockeymannen zijn bezig aan hun eerste wedstrijd tegen Spanje. Het weer verspreidt over het land valt een enkele bui.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 Bij de beste van de clubs uit Italië met DJ Kelly... Dus komen er uur een wandeling over het strand... door de duinen in het centrum van Zandvoort. En trouwens als opening horen we Kasti en Alex met Come Alive. Zometeen DJ Galit. We zijn met Rihanna, hè? Snakeship komt eraan en Anne-Marie. Maar nu is Ferric Dawn en Robosonic met Old Dollars. naked. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rocket with it on the brown. Like, when I get like this, I can't be around you. I'm too lit to dim down the night. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow. You know this cookies for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I could get it, you say tell you gone off the doors. Oh, yeah, yeah. Careful, mama, why what you say? You say you talking to me like your new babe. New babe. You talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, wear it on brown liquor. I probably shouldn't be around you. Uh-uh. Cause you get wild, wild looking like it's nothing that you won't do. What you won't do. Hey girl, that's when I told you. told you. When i was you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow. muziek van Snake hier. Samen met Anne-Marie met uh, Either Way. En daarvoor horen we DJ Galiet. Samen met Rihanna en Branson Tiller met Wild Thoughts. En eh, als je goed hebt geluisterd, Maria Maria, hè? Dat, eh, dat deuntje hebben ze gebruikt. En uh, ik meegekregen hebt, maar honderden fans hebben zondagavond vorige week Laatste tijd in LE afscheid genomen van Chester Bennington. Publieke herdenking in het Grand Park werd ruim een week... na de besloten begrafenis van Linkin Park From en gehouden. Dat meldt de CBS Los Angeles. Er traden verschillende bands op in het park die vooral nummers van Linkin Park spelen. Linkin Park moet ik zeggen natuurlijk. Het publiek zong er eh, de songs luidkeels mee. Er hing een sfeer van verbondenheid tijdens de herdenking. Nou, als je de muziek hoort, dan denk je misschien dat je alleen bent. Maar als je dan naar een concert gaat of naar de bijeenkomst... en je ziet al deze mensen, weet je dat je niet alleen bent. Al dus een van de fans. En uh, eh, Bennington. Die maakte op 20 eh, juli, op 41-jarige leeftijd, een einde aan zijn leven. Dus ja, hij zag het niet meer zitten. En eh, je, hoort het laatste tijd vaker hè, met die artiesten. Mij was zijn beste vriend ook al, eh, die had ook zelfmoord gepleegd. En ja, dan vraag je af van, heb je zo'n mooie carrière? En, ja, er zitten toch een hoop haken en ogen aan die mooie carrière. En de Maserati Merak 1973 van Dodi El Fayad gaat eh, onder de hamer. Bij online, uh, online veilinghuis Dus als je nog interesse hebt in een mooie Maserati... 1973, dan moet je maar even kijken. Ik weet niet of die ook is, maar voor de week stond erop dat hij eh, in de veiling ging. En RTL beloofde vorig jaar de uitspraken van Gordon... over het meisje van Nulde beschrappen uit de aflevering van begeer en gehoorzoeker een hobby. Dat liet de voorwoordvoerder van de zender destijds in een mail weten aan de vader van Rowena Rinkers Want ja, die Gordon, die kent af die dingen zeggen. Volgens mij denkt hij nooit eerst na, hij gooit er gewoon keihard in. En goed nieuws! De Grimaster, de 3D-versie van de beroemde videoclip van Michael Jackson Thriller... die gaat in première op het filmfestival in Venetië. Dus eh, ja, moet je gewoon gezien hebben. Zie je hem Zandvoort door met muziek zometeen onderweg. De party update, wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande op deze zaterdag. 12 augustus 2017. Maar eerst nog even muziek. Federal Grants en Ida Corp. Future Shaggy met Firestarter. Starter. language. You come first, so I take no advantage granted. And you just what your body need. So girl, just let me proceed. Give it to you slow Sports. Zaterdagavond de Nightwalk. We zijn bij tot aan middag. Voor de muziek van uh, eh, Tough London met No Shame. En daarvoor Andrea met de uh, Vitamins. Het is even tijd voor de party update. Wat voor leuke feesten. We gaan op deze zaterdag 12 augustus 2017. Dan nou, zoals altijd beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash. Begint om 11 uur. U tot de eh, pak op bij 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website escape.nl. En... Uh, ik weet niet wat de line-up is. Het is normaal gesproken onze eigen Zandvoors Raimundo. Maar ik weet niet of die, uh, of die in Ibiza zit of weer op een feestje aan het draaien is. Want die heeft het ook stervensdruk. Af en toe word je een beetje jaloers van al die mooie plekken die hij bezoekt. Eh, her en der in de wereld. In ieder geval Brainwash in Escape in Amsterdam. Voor meer informatie checken we de website escape.nl. Als we het verder doorlopen met Escape aan de linkerhand... dan komen we bij... Uh, bij Club R. Vanavond Lik. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website r.nl met onder andere DJ Mixter, Cruzito, Invictum, Nicky Andriana, Kazif en eh, in Area 3 hebben R&B karaoke bij Paas de Mike. Dat allemaal dus vanavond in R, oftewel r.nl voor alle informatie. En uh, wekelijks feestje is encore vanavond het thema It's Your Birthday. Begint rond de klok van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend. Dit allemaal plaats in de Melkweg, hè? Hip-hop en R&B. En voor meer informatie check even melkweg.nl... met onder andere de dopers Joe Wax Friend, DJ Prime en Washington. En hosted bij Amerti. Dat is allemaal eh, vanavond. En vandaag overdag, het is bijna afgelopen... Dance Valley 2017 in recreatiegebied Spaarnwouden. En ook uh, hier in Zandvoort, Festivari, Beach Festival in de Safari Lodge hier in antwoord. Dus genoeg feestjes om lekker uit je dak te gaan. Gaan we door met muziek. Purple Disco Machine, nieuwe plaat Devil in Me. Showfax.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 Deze week op 10, Sandy Rivera met Try A Little Tenderness. Op 9 deze week Soul Speech met Funky. Eh, nee, Funk Speech. Niet Funky, maar gewoon Funk Speech. Op 8 deze week Sis met The Blind Side. De Rodriguez Junior Remix. Deze week op 7 Ralphie Rosario met Wanna Give It Up, de Full Intention remix. Deze week op 6, de plaat die u straks gehoord hebt. Robosonic en Ferric Dahl met Old Dollars. Op 5, Elysius en Barry Antos met Taking Over, heb je ook zojuist gehoord. Op 4, Sean en Gert Jansson met Surrender, heb je ook al gehoord. Op 3 deze week, Route 94 met House and Pressure. Op 2, Purple Disco Machine met Devil in Me. En ook die plaat heb je al gehoord, hè? Deze week op één, nog steeds op één, Camel Fat met Cola. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Got ready for the night in. She heading for the lights. she sees the vision going. Cupping line after line. See how she looks in trouble. See how she dances and... She sips the Coca-Cola. She can't tell the difference. That's what you're coming for, but They don't wanna let you in You drop your back to the floor and you're asking what's happening. It's getting late now, hey now. Enough of the arguments. But she sips the Coca-Cola. She can't tell the difference yet. That's what you're coming for, but they don't wanna let you in. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. And it's getting late now, hey now. Enough of the arguments. But she sips a Coca-Cola, she can't tell the difference yet. She can't tell the difference yet. sips the Coca-Cola. She can't tell the difference yet. That's what you're coming for. We don't wanna let you in. You drop your back to the floor. You're asking what's happening. It's getting late now, hey. Enough of the arguments. She sips the Coca-Cola. She can't tell the difference yet. Fuck. Full Intention met uh, It's Set Groove. En daarvoor Ralphie Rosario. Tezamen met Linda Clifford met Wanna Give It Up. En die platen staat in de top 10. Op nummer 7. En tot zover ook deze uitzending van de Nightwalk. Het eerste uurtje. Met een hoop gelul. Zometeen het nieuws en wie. Dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes. straks vanaf 11 uur vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubset die daar met DJ Kelly. Ze zeggen blijf lekker luisteren.